Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is 12 jaar celstraf geëist tegen Khalid El, de Pakistaanse man die in 2018 mensen opriep om Geert Wilders te vermoorden. Hij wilde daar een beloning van 20.000 euro voor geven. De rechtszaak begon vanmiddag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Wilders kwam daar als slachtoffer ook aan het woord. Ik heb voor mijn veiligheid door dit soort bedreigingen, ook van de relatief, heb ik met mijn vrouw maandenlang in een gevangenis gewoond in een kazerne gewand, in een politiekantoor gewand. Ik heb me in het openbaar onherkenbaar moeten verkleden met snorren en pruiken. En tot op de dag van vandaag wonen mijn vrouw en ik in een safehouse van het Rijk. El was zelf niet in de rechtbank. Het was dan ook een beetje een showproces. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Dus zal de verdachte, als hij wordt veroordeeld, hier nooit de cel in gaan. Het verroeste olieschip voor de kust van Jemen is leeggepompt. Dat zegt het Nederlandse bedrijf Boskalis. Dat werd ingevlogen voor die klus. Het schip werd door de burgeroorlog daar niet onderhouden... en het dreigde een milieuramp als er niks werd gedaan. De afgelopen weken is er bijna 200 miljoen liter olie overgepompt naar een andere tanker. De Spaanse politie heeft vier mensen opgepakt die van plan waren om de Vuelta-etappe van gisteren te saboteren. Ze wilden vloeistof, waarschijnlijk olie, vanaf een viaduct op de route gooien. De vier hebben een gebiedsverbod gekregen rond de route van de Ronde van Spanje. En Groningen heeft er in één klap honderden inwoners bij gekregen. Buitenlandse studenten die volgende week beginnen aan hun studie in de stad... konden gisteren en vandaag inchecken in een speciale woontoren. Die is bedoeld voor uitwisselingsstudenten die maximaal een jaar blijven. Zoals Serdar uit Turkije. I studied industrial engineering there and I decided I want to move. I want to do something on my own. So now I'm here at Groningen. Groningen? ja, yeah, it's a bit hard. In de toren zitten 1500 kamers en appartementen voor buitenlandse studenten. Zijn er lang niet genoeg, dus volgend jaar openen ze er nog een locatie. Krijgen nog het weer. Vanavond bewolkt met eh, nog een graad of 11. Vannacht en morgen vroeg wat buitjes. Op sommige plekken met onweer en hagel. Als dat achter de rug is, gaan we morgenmiddag vaker een zonnetje zien. En het is een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland... de meeste vertraging op dit moment op de N9... Den Helder richting Amstelveen. Tussen afrit Egmond en Akersloot staat 1 kilometer file. De vertraging is 20 minuten.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 rondom de veroordeling van Ernest Lauwers. Hij kreeg 12 jaar cel voor de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. In hoger beroep is opnieuw een straf van 18 jaar cel en tbs met bankverpleging geëist tegen Ferry T. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken en doodsteken van rugbyster René Barendrecht. Op meerdere plekken langs de Maas in Midden-Limburg worden oevers en geulen aangelegd. Rijkswaterstaat hoopt daarmee de kwaliteit van het waterleven te verbeteren. Veel planten en dieren in de rivier zijn de afgelopen 150 jaar verdwenen of flink in aantal afgenomen.